Wel groeiden de inkomsten minder hard dan voorgaande jaren. Inclusief subsidies ontvingen de goede doelen 3,2 miljard. Het Centraal Bureau Fondsenwerving noemt de cijfers verheugend in deze tijden van financiële problemen. Volgens het CBF is 2,9 miljard besteed aan onder meer internationale hulp, gezondheidszorg en natuur en milieu. De verdreven president Zelaya van Honduras keert definitief niet terug op zijn post. Het parlement heeft zijn terugkeer met een krappe meerderheid afgewezen. De linkse Zelaya werd in juni afgezet door het leger en naar het buitenland gebracht. Maar hij keerde later terug naar Honduras. De nieuwe machthebbers en de ex-president kwamen na bemiddeling overeen... dat het parlement zou beslissen of Zelaya alsnog zijn ambtstermijn zou mogen uitdienen. Het parlement heeft de terugkeer nu tegengehouden. De zangers Gerard Joling en Gordon keren terug bij de toppers. Met René Vroger en Jeroen van der Boom gaan ze verder als kwartet. In een persbericht zegt de manager van de toppers dat de ruzies tussen de zangers zijn bijgelegd. De groep bestond oorspronkelijk uit Joling, Gordon en Vroger. Joling verliet de groep in 2008 en Gordon vertrok drie maanden geleden. Volgens de manager is er goed geluisterd naar de wens van het publiek en zijn de twee zangers daarom teruggevraagd. Het eerste optreden van de toppers als kwartet is in mei volgend jaar in de Amsterdam Arena. Filmregisseur Roman Polanski wordt vrijdag naar zijn chalet in de Alpen gebracht voor zijn huisarrest, zegt de Zwitserse justitie. Polanski komt vrij tegen een borg van 3 miljoen euro en hij moet een elektronische enkelband dragen. De Zwitserse justitie bekijkt nu of hij wordt uitgeleverd aan Amerika, omdat hij daar eind jaren 70 seks heeft gehad met een minderjarig meisje.